Drie uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam is jarenlang benadeeld door een groot Japans farmaciebedrijf. Dat bedrijf verkocht tests die waren gemaakt op basis van onderzoek van het AVL... maar betaalde zeker 25 jaar lang te weinig aan royalties. Toen het Kankerinstituut erover vragen stelde... reageerde het Japanse bedrijf agressief. Het AVL liep miljoenen euro's mis die bestemd waren voor kankeronderzoek. De rechtbank in Den Haag had bepaald dat het AVL uiterlijk deze week de verkoopcijfers sinds 1991 had moeten krijgen, maar dat is niet gebeurd. Het Japanse bedrijf heeft de rechter gevraagd het vonnis op te schorten en daarover doet de rechter morgen uitspraak. Verpleeghuizen gaan weer vragenlijsten invullen voor de inspectie voor de gezondheidszorg. Maandag zei Acties dat vragen in het onderzoek op meerdere manieren kunnen worden opgevat. En dat zou een verkeerd beeld kunnen geven van de kwaliteit van een verpleeghuis. Ook was er kritiek op de publicatie van een zwarte lijst met slechte verpleeghuizen. Na een gesprek met staatssecretaris Van Rijn zijn de zorgen weggenomen, zegt Acties. De Britten zullen voor de scheiding van de EU een rekening van maximaal 22 miljard euro moeten betalen, schrijft de Financial Times. Omgerekend is dat ongeveer 350 euro per inwoner. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om contracten en pensioenverplichtingen die zijn aangegaan. Dit bedrag staat los van inkomstenderving door veranderde handelsrelaties en de oplopende kosten voor Britse organisaties die nu nog EU-subsidies krijgen. Naar verwachting zal er hard worden onderhandeld over de hoogte van het scheidingsbedrag. Dario Fo, de Italiaanse toneelschrijver, regisseur en acteur... die in 1997 de Nobelprijs voor literatuur won... is op 90-jarige leeftijd overleden. Fo baseerde zich in zijn werk op de Commedia dell'arte... geïmproviseerd theater dat naast komisch vermaken... ook afrekende met regenten en hoogwaardigheidsbekleders. Het in het algemeen veel bewolking, het blijft wel droog, het wordt een graad of 12... maar door de matige tot krachtige oostenwind voelt het wel kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het al best druk op de weg vanwege het begin van de herfstvakantie. Dit zijn de files met de grootste problemen. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Hilversum-Noord al 10 minuten extra. De A2 Utrecht en Bos langzaam rijden bij Vianen, bij de afrit Everdingen en bij Knopendel. Die laatste file kost je zeker een half uur extra. Het heeft te maken met de A27, de versmalling daar, bij de Merwedebrug. In beide richtingen op de A27 staan ook files daardoor. Vanuit Utrecht is de vertragingstijd al ruim 20 minuten. De A9 springt er ook wel uit. Alkmaar Amstelveen tussen de afrit Haarlem-Zuid en Aalsmeer.